Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De leiding van de Rabobank wielerploeg tolereerde in ieder geval tot 2007 dopinggebruik. De Volkskrant schrijft dat drie renners van de Raboploeg klant waren bij de Oostenrijkse dopingbloedbank Human Plasma, onder wie Michael Bogert. Die spreekt de beschuldiging met klem tegen. Oud-directeur De Rooij van de Raboploeg ontkent het dopinggebruik niet in de Volkskrant. Hij zegt dat het de verantwoordelijkheid van de renners zelf was hoe ver ze wilden gaan op medisch gebied. In Rotterdam is vannacht bij een schietpartij een dode gevallen. Rond 1 uur hoorden surveillerende agenten schoten. Op de Westkousdijk vonden ze het slachtoffer. De agenten hebben vergeefs geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. De omgeving is afgezet voor sporenonderzoek. De Rotterdamse politie heeft ook een buurtonderzoek gestart in de hoop zo getuigen te vinden. In het centrum van Meppel is een speelgoedwinkel door brand verwoest. Het 400 jaar oude pand is totaal verloren gegaan. Het was een van de oudste gebouwen van Meppel. Het vuur ontstond s'avonds laat op de zolderverdieping. Een deel van de historische gevel is ingestort. Niemand is gewond geraakt. Vanwege de hitte in het pand kon de brandweer niet van binnenuit blussen. Pas toen na een uur de vlammen naar buiten kwamen kon het bluswerk echt beginnen. Een nabijgelegen appartementencomplex werd uit voorzorg ontruimd. De brandweer van Meppel kon voorkomen dat het vuur oversloeg.